Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanavond geldt in bijna heel Nederland code oranje vanwege harde wind. Het KNMI verwacht zeer zware windstoten in alle provincies behalve Limburg. Langs de kust en boven het IJsselmeer kunnen windstoten van meer dan 120 km per uur voorkomen. Ook trekken er onweersbuien over het land. De waarschuwing geldt vanaf 6 uur. Het lijkt er steeds meer op dat demissionair premier Rutte de hoogste baas van de NAVO wordt. Vandaag hebben ook de VS en het Verenigd Koninkrijk aangegeven dat ze hem wel zien zitten. En net hebben ook Frankrijk en Duitsland gezegd dat ze Rutte steunen. Er is nog iemand opgepakt voor een dodelijke schietpartij bij station Purmerend begin vorige week. Eerder werden er al jongens van 16 en 18 aangehouden. Nu gaat het om een jongen van 15 uit Amsterdam. Een op de vijf bedrijven in Nederland heeft vorig jaar losgeld betaald... nadat hun computers waren gehackt met gijzelsoftware. Dat blijkt uit cijfers van politie- en beveiligingsbedrijven. Bedrijven betaalden het geld zodat ze weer bij hun bestanden konden. Als je aan TikTok denkt, dan denk je vast aan vrolijke video's en positieve reacties. Maar TikTokkers zien dat er steeds meer haatreacties worden geplaatst... die soms ook racistisch zijn... Ezra merkt het ook. Hij maakt al zo'n drie jaar video's op TikTok voor meer dan 100.000 volgers. Ik zag een bepaalde video voorbij komen waar er in, dit geval toevallig gewoon behoorlijk racistische dingen werden gezegd in de comments. En eigenlijk, ik scrollde daar dan dus heel lang doorheen van oh, ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven. En er was niet één, één comment die was er van jongens, wat zijn we aan het doen? Volgens deze social media expert heeft het te maken met volwassenen die ook te vinden zijn op TikTok. Ik heb het gevoel dat TikTok gewoon ouder aan het worden is. De gebruikers worden ouder op het eh, platform. Eh, vroeger was het echt alleen voor, eh, voor kinderen, voor jongeren. Maar ja, iedereen wordt steeds ouder op het platform. En je ziet eigenlijk dat gewoon de mensen dus van Twitter, X afkomen, van Instagram. En ze nemen ja, die onaardigheid van Twitter en Instagram eigenlijk mee naar TikTok. Ja, TikTok laat weten een groei van negatieve reacties te zien en er alles aan te doen om die te stoppen. Het weer vanmiddag is er nog wat regen. Vanavond is het wel wat vaker droog. Het gaat hard waaien. Het kan ook even flink plensen. Morgen hebben we ook wat zon, ook weer wat buien. En dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor Roedevaartsveen 10 minuten vertraging. verderop voor Hoogmade ook 10 minuten... Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en Knoop het 10 minuten.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 Regeringsambtenaren zouden tegen haar hebben gezegd... dat ze de Russische oppositieleider in het geheim willen begraven. Op de bouwplaats in Lochem, waar gisteren een deel van een brug neerkwam... en twee bouwvakkers omkwamen, wordt nog zeker een week niet gewerkt. De arbeidsinspectie die heeft die tijd nodig om er onderzoek te doen. Jan Smit stopte als commentator bij het Eurovisie Songfestival. Hij heeft het twaalf jaar lang gedaan, samen met Cornald Maas. Het weer vanwege storm Louis geldt vanavond in het hele land code oranje, behalve in Limburg.